is nieuws van 10 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Bij aanslagen met autobommen in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker 78 mensen omgekomen. Eerder werd nog uitgegaan van 23 doden. Zo'n 160 mensen raakten gewond. De eerste bom ging af in een Sjiïtische wijk... op een plek die populair is bij gezinnen. Na zonsondergang komen daar tijdens de ramadan veel mensen om te eten. Door de explosie vlogen enkele winkels in brand. De tweede autobom ging af in het oosten van Bagdad... De verantwoordelijkheid voor beide aanslagen is opgeëist door IS. De Griekse politie heeft vijf mensensmokkelaars opgepakt. Ze stonden op het punt om een grote groep Syrische vluchtelingen over de grens met Albanië te brengen. De vijf werden gearresteerd in Thessaloniki. De politie greep in toen de smokkelaars 87 Syriërs in een bus met Bulgaarse nummerplaten lieten stappen. De vluchtelingen vertelden de politie dat ze ieder 5000 dollar voor de reis moesten betalen. Tot maart trokken honderdduizenden vluchtelingen via de Balkan naar West-Europa. Maar de Balkanlanden sloten hun grenzen voor de asielzoekers. Sindsdien bloeit de mensensmokkel via de Balkan. De Franse oud-president Sarkozy heeft weer een stap gezet ter voorbereiding op de republikeinse kandidatuur voor de presidentsverkiezingen. Hij treedt af als partijleider. Die mag zich namelijk niet verkiesbaar stellen. Waarschijnlijk stelt Sarkozy zich eind volgende maand officieel kandidaat voor de verkiezingen van volgend jaar. Sarkozy's belangrijkste tegenkandidaat is oud-premier Juppé. De kwartfinale Duitsland-Italië van gisteravond is de best bekeken wedstrijd van het EK tot nu toe. Keken ruim 3,5 miljoen mensen. Daarmee werd het record van vrijdag verbroken. Toen zagen 3,4 miljoen mensen de kwartfinale Wales-België. Duitsland versloeg Italië gisteren met penalties... nadat de wedstrijd na verlenging in 1-1 was geëindigd. De Duitsers spelen donderdag de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd van vandaag, Frankrijk-IJsland. Het weer zonnige periode, vooral aan de kust, maar ook af en toe een bui.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 Lekker gespeeld met de Ruud Jansen Band, was heel gezellig. En gelukkig bleven droog, dus dat zat allemaal mee... En het zit vanochtend ook mee hier in de studio hoor, want ik heb weer heerlijke jazzmuziek voor u meegebracht. Nou, wees mij voor rustig wakker met de Wrecker Brothers zou ik zeggen. Brothers, de Blazersgroep, de, de Brecker Brothers... die toch een beetje geholpen eh, hebben met, eh, met wakker worden. <clears throat> dat is voor mij wel in elk geval. je kan een beetje op een rustige manier wakker worden zo. Hè? Dan gaat hij niet meteen van bam daarin. Hè? Nou, een beetje wegdromen. Ja, je moet niet blijven dromen, want uh, nou, wakker worden hoor. Kom op. En een bakkie. Hè? Lekker bakkie koffie. laat deze zoete klanken tot u komen, om het zo maar eens te zeggen. Ja, een uh, song voor my father. Nou, mijn vader leeft niet meer helaas. Maar eh, de liedjes die ik aan hem opdraag, die, eh, die staan altijd klaar. En dit is er een van Horace Silver. Ik zei het al, Song for My Father. levert eh, wat mij betreft meer dan brons op het eh, gouden quintet van Horace Silver. Nou, de eerste vocalist eh, van vanmorgen, luisteraars. Uh, dus een beetje zoetgevoiste uh, vocalist, moet ik zeggen. Maar wel iemand die zijn sporen heeft verdiend in het Amerikaanse, zou ik maar zeggen. ik denk dat we hem best wel onder de groeners mogen rekenen. Nou, wat is een groener? Nou, het heeft niks met de kleur te maken. Het is gewoon iemand die ja, een bepaalde repertoire zingt... wat veel Amerikanen zingen, zoals Frank Sinatra. Tony Bennett, Michael Bublé, Matt Dusk. Nou, er zijn er zoveel. Ook eh, Rod Stewart heeft zich daaraan eh, gewaagd. Dit is een, eh, een nummer van Burt Bacharach. Nou, dat kan altijd gedraaid worden. kan nooit stuk eigenlijk. Want die man heeft zo verschrikkelijk veel mooie hits geschreven. En dit is gewoon het gezicht van de liefde. The Look of Love. Dit keer gebracht door Mr. Andy Williams. dames, dat levert een eh, extra blik van liefde op hoor. Voor uw partner. Of love is in your eyes A look your smile can't disguise te weten als uw partner dat tegen u zegt. Het is altijd leuk als ik via Zandvoort Jazz, Radio Zandvoort Jazz... wat al 25 jaar scoort hier bij de zender... als ik dat op deze manier op de zondagmorgen aan u over kan brengen. Nou ja, so what, zegt Miles Davis dan. Dus met uh, So What. Totale beheersing van de instrumenten. En, eh, very laid back, oftewel eh, lekker relaxed. Nou, daar hou ik van. Zeker op de zondagmorgens vroeg. Ja, vroeg. Het is 3 juli vandaag en de mensen die naar de herhaling van deze uitzending luisteren... ja, dat is weer een paar dagen verder. Ik kan niet voorspellen hoe dat allemaal weer gaat verlopen. In elk geval weet ik wel, luisteraars... dat het repertoire wat u dan eh, hoort eh, exact hetzelfde is... als eh, vandaag zondag de 3 juli. Alleen het commentaar naar de nummers. alleen al het woord 3 juli. Ja, dat, dat klopt dan natuurlijk niet meer. Maar ik hoop dat u net zo geniet als wij dat op deze zondag doen. En dan is het zo, dan kunt u het lichtje al zien schijnen. You're beginning to see the light met Cleo Lane. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark, and my heart is on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that you're is shining on me, and I'm beginning to see. Cleo Lane was dat eh, met eh, I'm Beginning to See the Light. Nou, ze hebben het licht gezien en wij hebben ook het licht gezien, luisteraars. Ik zag het vanochtend vuur al, want het wordt steeds natuurlijk... Eh, uh, nou, nee, dat is na 21 juni, geloof ik. En dan gaan de dagen weer korter worden. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, ja, het wordt steeds lichter s'ochtends. Of vroeger licht s'ochtends. Nou, dat, dat, is dus niet zo. Het wordt nou juist weer eh, elke ochtend een heel klein beetje eh, later licht. Heb ik, zeg ik het goed zo? Nou, anders moet u maar, komt u maar naar de studio en dan geeft u me maar op mijn donder. Want dan heb ik het niet goed verteld aan u. wat gaan we doen? Eh... Dus even kijken hoor, ik heb, ik heb zoveel repertoire voor u meegenomen. Dus ik moet, ik moet een keuze maken, want ik kan het niet allemaal draaien in de komende twee uur. Maar er zit van alles uh, lekkers tussen. En Goodbye Pork Pie Head. Ik heb eigenlijk geen idee hoe het klinkt. Maar omdat de meneer Charles heet, Charles Mingus... en ik heet ook Charles... ik denk, nou, dan gun ik jou het, het succes. zeg. hoe verzinnen ze het. Maar wel lekkere muziek van Charles Mingus was dat. We gaan eventjes naar eh, een meneer en die lijkt precies op Nat King Cole. Het is Nat King Cole, zal ik maar zeggen. Love. L is for the way you look at me.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 Want dat kan ik niet aan allemaal op mijn leeftijd meer, hoor. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik, vakantiebestemmingen, hoe, hoe gaat dat bij u? U gaat misschien ook niet meer naar Turkije, omdat u denkt van ja, je weet maar nooit. maar, maar bent u wel eens naar Cantaloupe Island geweest? Nee? Nou, ik eigenlijk ook niet. Maar daar gaat vanmorgen, eh, dat kan ik u zeggen, verandering in komen. Want Herbie Hancock neemt ons mee naar Cantaloupe Island. Guantalupe Island. Ik ben er nog nooit geweest. zou niet eens weten waar het ligt eigenlijk. Weet u Ik weet het niet. Nou, het zal wel heel ver fietsen zijn, dat, dat in elk geval. En ik denk dat je het niet eens op de fiets af kan... want je zal wel een bootje moeten nemen of een vliegtuig. Guantalupe Island. Eh, klinkt heel tropisch in elk geval. God bless the child, eh, luisteraars. Eh, en dat wordt gezongen door niemand minder dan Lou Rawls. Them that's got shall get.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 God bless the child that's got his own. ja, donkerbruine stemgeluid zeg ik dan altijd. Van de Lou Rolls, God bless the child. Eh, morning, heb ik het al gezegd? Goedemorgen, ja toch? Nou, Morning, dat zegt ook Art Blakey en de Jazz Messengers. met Morning van Art Blakey en de Jazz Messengers. Sluit ik het eerste uur af, luisteraars van uh, Zandvoort Jazz. Reeds 25 jaar, meer dan dat. Eh, een vast eh, programma op de zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. Met veel enthousiaste collega's die dat zo wekelijks weer voor u verzorgen. Ik neem afscheid van u wat het eerste uur betreft. Ja, ik ben dan zo nog een vol uur tot 12 uur met nog meer eh, heerlijke jazzmuziek. af en toe is een licht uitstapje, wat mij betreft. In elk geval, luisteraars, eh, wens ik u eh, een fantastische zondag toe.